Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een grote kans dat de oorlog in Gaza overslaat naar Libanon. Dat zegt de buitenlandschef van de Europese Unie. Hij is bang dat de oorlog zich gaat uitbreiden met alle gevolgen van dien. Afgelopen weken steeg het aantal raketaanvallen tussen Israël en Hezbollah. Dat is een groep in Libanon met een gewapende tak... die door de EU als terroristische organisatie wordt gezien. De Israëlische minister dreigde vorige week nog met een totale oorlog tegen Hezbollah. Apple krijgt misschien een miljardenboete van Europa. De Europese Commissie vindt dat de regels voor appmakers in de App Store niet eerlijk zijn, vertelt mijn tech-collega Nando Kastelein. Als je een app koopt in de App Store, dan kun je in die app een aanbod krijgen om een bepaald abonnement af te sluiten. En de Commissie zegt dat je eh, dat abonnement ook buiten de kassa van Apple zelf moet kunnen doen, want dat is dan goedkoper. Maar juist dat houdt Apple tegen. Het bedrijf krijgt nu de tijd om met een reactie te komen. Als dat geen goed verhaal is, mag de EU een boete tot 10% van de jaaromzet opleggen. Joshua Sirkzee heeft vandaag de training van het Nederlands elftal overgeslagen. Hij is ziekjes, laat de KNVB weten. Het is niet duidelijk of hij meegaat naar Berlijn... waar Nederland morgen tegen Oostenrijk speelt. De rest van Oranje is wel fit. Sirkzee heeft tot nu toe nog niet gespeeld op het EK. En de eikenprocessierups rukt op. De beestjes worden in de gaten gehouden door onderzoekers... en die zeggen dat ze steeds vaker ook in het noorden van het land worden gespot. Deze wethouder in een dorpje in Friesland hoopt dat mensen het niet onderschatten... want de haartjes van de rups kunnen voor flinke jeuk en irritatie zorgen. Die roepen, die, uh, nou, die ben wel heel vervelend. Ik kan er ziek van worden. Eh, Als, eh, je daar maar in onraking komt, en die stiert een soort van uh, nuddels aan. En ja, die mast net op of in die krijgen, want dat is gewoon echt heel vervelend. Gespecialiseerde bedrijven worden ingeschakeld om eikenprocessierupsen weg te halen.